uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Een man die in België is opgepakt voor een moord in 1992... heeft nog drie moorden bekend. Tijdens een verhoor gaf hij toe in de jaren 90 drie vrouwen te hebben vermoord. Daarmee zou hij in totaal vier mensen van het leven hebben beroofd. De zaak kwam aan het rollen toen hij werd veroordeeld voor diefstal... en zijn DNA moest afstaan. Daarmee kon hij worden gelinkt aan de moord uit 1992... Hij zal worden vervolgd voor viervoudige moord. In Belgische media wordt de man inmiddels een seriemoordenaar genoemd. Bij demonstraties in de Irakse hoofdstad Bagdad is een dode gevallen. Zo'n 200 mensen raakten gewond. Duizenden mensen waren de straat op gegaan uit onvrede over de hoge werkeloosheid, corruptie en gebrekkige voorzieningen in het land. Het protest liep uit de hand toen de menigte naar de regeringsgebouwen wilde lopen. De politie zette traangas in om dat te voorkomen. Later is ook met scherp geschoten. Een mobiel olieplatform heeft een deel van een koraalrif op Curaçao vernield. Het platform dreef vorige week tijdens een storm richting de kust. Om te voorkomen dat het booreiland op het strand zou vastlopen... heeft de bemanning de motoren aangezet. Daarbij raakte het rif van Boca Sami over 60 meter beschadigd. Volgens duikers is een deel van het koraal wit uitgeslagen en afgestorven. De milieuminister van Curaçao onderzoekt of de eigenaar van het olieplatform aansprakelijk kan worden gesteld. De band Hoover Phonics mag België vertegenwoordigen op het Songfestival volgend jaar. Het land is daarmee de eerste die zijn inzending bekend maakt. De band was al drie keer eerder gevraagd om namens België naar het liedjesverstijn te gaan, maar bedankte telkens. Het liedje is ook al gekozen, maar blijft voorlopig geheim. Het Songfestival zal in mei volgend jaar in Rotterdam plaatsvinden. Het weer. De dag begint vrijwel overal droog... met temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Tegen de middag gaat het vanuit het noordwesten weer wat regenen... en met een stevige noordwestenwind wordt het zo'n 13 naar 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht... omdat ik eh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan... bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen. Het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.